Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Exact twee jaar na de ramp met vlucht MH17 herdenken de nabestaanden vandaag hun omgekomen geliefde in vijf huizen, niet ver van Schiphol. Alle 298 namen van de slachtoffers zullen worden opgelezen. Rond de tijd dat het radiocontact met de Boeing 777 van Malaysia Airlines verloren ging, is er een minuut stilte. De MH17 was toen boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door, na later bleek, een bukraket. Op uitnodiging van de nabestaanden is premier Rutte ook bij de herdenking aanwezig, maar hij zal niet spreken. Vijf huizen is gekozen omdat daar volgend jaar een monument voor de slachtoffers onthuld zal worden. De Amerikaanse minister Kerry heeft Turkije gewaarschuwd dat de relatie tussen beide landen verslechtert als de Turken doorgaan met insinueren dat Amerika een rol heeft gespeeld bij de mislukte staatsgreep van vrijdag. Een Turkse minister beschuldigde Amerika gisteren zelfs van directe betrokkenheid. Kerry heeft zijn Turkse ambtgenoot laten weten dat dergelijke uitlatingen kant nog wel raken en slecht zijn voor de verhoudingen. De Turkse president Erdogan wil dat de Amerikanen de invloedrijke geestelijke Gulen uitleveren. Erdogan dat die achter de mislukte staatsgreep zit. Gulen woont sinds 1999 in Amerika. In Wessum in Limburg is een man van een boot gevallen en verdronken. Hij viel waarschijnlijk in het water tijdens het plassen. Dat gebeurde rond kwart voor één vannacht in de jachthaven van het Limburgse dorp tussen Roermond en de Belgische grens. Na de val werd een massale zoektocht op touw gezet. Na bijna een uur werd de man bij een steiger teruggevonden, maar redding bleek niet meer mogelijk. Het weer bewolkt en er valt lokaal wat neerslag. In de middag klaart het vanuit het noordwesten op en dan blijft het droog.